Vooral voor de basiszorg bij psychische problemen... staan veel mensen in de wachtrij, meer dan 27.000. Een lange wachtlijst hoeft trouwens niet ook een lange wachttijd te betekenen. Bij de ene instelling is de doorstroom sneller dan bij de andere. De wachttijd is voor persoonlijkheidsstoornissen en stoornissen in het autismespectrum het langst, soms tot acht maanden. Dat is bijna drie keer zo lang als eigenlijk mag. Argentinië is niet in staat om zelf de onderzeeër te bergen... die gisteren na een jaar werd teruggevonden. Volgens de minister van Defensie beschikt het land niet over de technologie die daarvoor nodig is. Vanwege de economische crisis in Argentinië is het de vraag of er geld is voor hulp uit het buitenland. Het wrak van de onderzeeër is 600 kilometer uit de kust op een diepte van 900 meter gevonden. Aan boord waren 44 opvarenden. De Amerikaanse president Trump zegt dat er morgen of dinsdag... een allesomvattend rapport komt over de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi. Volgens Trump staat in het rapport wie de moord heeft begaan... en wat daarvan de consequenties zullen zijn. Eerder berichten Amerikaanse media dat de inlichtingendienst CIA tot de conclusie is gekomen dat de Saoedische kroonprins achter de moord zit. Bij de wereldbekerwedstrijden schaatsen in Japan heeft Esmee Visser haar eerste gouden wereldbekermedaille veroverd op de 3 kilometer. Bij de mannen is de 1000 meter gewonnen door Pavel Kulisnikov. De Rus die gisteren al de 500 meter won was een halve seconde sneller dan Olympisch kampioen Kjeld Nuis. Thomas Krol eindigde als derde. Sven Kramer heeft zich afgemeld voor de 5 kilometer. Hij heeft te veel last van zijn rug.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 En zij zingt in een groepje van Scott Bradley Postmodern Jukebox. En dat is lekkere muziek. Vintage jazz, zou ik maar zeggen. die Scott Bradley, dat komt in dit programma nog wel vaker terug... ja, die man die heeft ontzettend veel eh, eh, moderne muziek in een vintage jasje gestoken. En ik denk dat hij op YouTube ontzettend veel filmpjes heeft staan. In ieder geval vandaag in het eerste uur nog een paar keer Scott Bradley. Waarom? Omdat hij binnenkort in Nederland toert. En dat is natuurlijk wel een mooie gelegenheid om wat, weer eens wat van zijn muziek te laten nou, de eerste regels waren eh, rainy day. Nou, dat kan je niet zeggen vandaag. De, eh, eh, de zon komt je tegemoet. Zo ga je de deur open doet, zou ik bijna zeggen. Nee hoor, door het glas schijnt hij natuurlijk ook wel lekker. Maar de temperatuur is heel erg cool, zou ik bijna zeggen. Cool. En daar gaat het volgende nummer over. Een nummer van, ik moet even kijken hoe... Oh, David uh, Carroll. En dat is een heel bekend nummer. Het komt uit de West Side Story. Iedereen herkent het meteen. Cool. David Carroll en eh, zijn orkest. De beste man is behoorlijk oud geworden, zag ik. 94 voor een, eh, ja, muzikant. Dat hoor je toch niet zo gek vaak. Alhoewel, het zijn natuurlijk hele bekende die jongens... die nog steeds optreden ook met die leeftijd. Denk aan Tony Bennett. Uh, ja, cool is niet hetzelfde als koud. En koud is het wel vanochtend hoor. Jemie, nee, wat is het zeg. En als het koud is, dan denk je toch aan december. Je struikelt al over de pepernoten in de winkels... de taipoppen, die chocoladeletters. En dat betekent dat Sint weer in het land is. Volgens mij is hij gisteren aangekomen. Zonder al te grote rellen, heb ik begrepen. Dus eh, dat geeft ons de gelegenheid om wat, toch wat mooie Sinterklaasmuziek te draaien. Dat gaan we dus ook doen. Ik heb altijd een favoriete cd'tje, de Sint cd. En daar staan mooie nummers op die altijd wel in dit programma passen. Onder andere deze van Wende Snijders en het Metropoolorkest. Prachtig arrangement. fenomenaal gezongen. En een eh, mooie eh, ja, orkestrale begeleiding door het Metropoolorkest. En dan doen we nog eens een deuntje. Want dat, dat mag, december. De man in de rode jas is inmiddels gearriveerd. En dan kies ik deze keer voor eh, Ellen ten Damme. Ook fraai. Ellen ten Damme met het volgende nummer. Hij komt, hij komt. stout is, krijgt de roer. hij komt. Mooi gezongen. Ja, zij kan er wel wat van. Het is trouwens even een weinige eh, ja, de eh, cd's die eh, in dit programma gedaan kunnen worden. De Sint cd, dat hoorde vroeger bij de tijdschrift. Uh, eigenlijk al deze muziek is toch wel een beetje jazzy. Ik ken eigenlijk heel weinig Sinterklaas muziek die jazzy is. Maar goed, er zijn er dus wel voorbeelden van. En ja, en als Sinterklaas komt binnen natuurlijk heel erg eh, gelukkig, zou ik zeggen. En Johnny Hartman heeft daar een song over gemaakt. Die is Sometimes I'm Happy. Nou, dat is hij vast als de Sint-Nicolas eh, binnenkomt. Sometimes I'm happy. Sometimes I'm blue. my disposition depends on you. I never, never, never mind. Rain from the skies, if I can see all the sunshine in your eyes. Sometimes I love you, then again I hate you. But when I hate you, that's because I love you. That's how I am, and what can I do? I'm happy when I'm with you. Look out. Sometimes I'm happy, baby. Then again, I'm blue. My disposition depends on you. I never, never, never mind. Rain from the skies. If I can see all that sunshine in your eyes. Sometimes I love you, then again I hate you. But when I hate you, that's because I love you. That's how I am. I'm with. Prachtige zanger, Johnny Hartman. Eh, mooie stem. En eh, iets verderop, ik doe ook een klein kerstblokje. En daar, zing, daar heb ik de Brad Aldridge staan. Dat is ook heel mooi. Dus ik, als je daar een belangstelling voor hebt... blijf even luisteren naar ZFM Jazz. En we gaan door met iets van uh, eh, Brad Meldau. En hij speelt de nummer van Paul Simon. Paul Simon heb ik een poosje geleden de laatste, zijn laatste cd van besproken. En daar werkt hij heel veel samen met... Eh, jazzmuzikanten. Maar dit is een nummer van Paul Simon, gespeeld op een, eh, staat op een cd'tje Anything Goes uit 2004 van Brad Meldau. Still Crazy After All These Years. Mooi nummertje. Komt-ie. Crazy After All These Years. Een, een song van Paul Simon, hier uitgevoerd door Brad Meldau en eh, Larry Grenadier op de bas en George Rosie op de drums. Ja, er is toch heel veel popmuziek die op een andere manier gespeeld wordt. En eh, dat doet Scott Bradley ook. Heb ik, dat was het openingsnummer ook. Ik vond dit vind, ik ook een grappige nummer van Scott Bradley. Jazz Me Out heet die cd. Een cd'tje uit 2018. En dit, eh, dit nummer... Oh, luister maar goed, het is een heel bekend popnummer. Maar in eerste instantie moet je behoorlijk nadenken wat het is. We're leaving together But still natuurlijk zeker herkent. Als je, het, eh, als je het weet, dan is het natuurlijk leuk. Volgens mij staan ze in Nederland, in, eh, volgens mij, ik dacht dat ik het 29 eh, november in Tilburg 013 en, en, 2 december in Tivoli in Utrecht. Als je het nog nooit meegemaakt hebt, nou, je kan natuurlijk op internet kijken, want het wemelt van de filmpjes van Scott Bradley, Postmodern Jukebox. Het is een feestje. Uh, als ik tijd heb, draai ik het nog even, want het is grappige muziek. En ja, het is natuurlijk een stuk kouder geworden. Eh, ik zou bijna zeggen behoorlijk koud. En eh, dan, wordt het, dan zie je toch ook weer de kerstboomverlichting in de bomen gehangen worden. Je ziet alweer als je s'avonds buiten rijdt heel wat bomen die verlicht staan. Dus eh, de season is begonnen. En ja, Ingrid Michelsen heeft daar ja, dankbaar gebruik van gemaakt. Want die heeft een cd uitgebracht, Songs for the Season. Nieuwe cd 2018. En ja, ik, vind, ik ben een verzamelaar van kerstmuziek. Dus ik hou ook altijd de kerstmuziek wel een beetje bij. En dit vond ik er een van de mooiste nummers die erop staat. En het is ook helemaal toepasselijk. Want dit nummer heet, ik moet even kijken hoe dit heet. Eh, looks like a cold winter. ja daar lijkt het zeker op. Hè? Als het vandaag al zo koud is. Daar komt ze. Ingrid Mikkelsen. Looks like a cold, cold winter. Plenty of ice and snow, but we'll keep the love light in our hearts aglow. Looks like a long Winter Goes Away. Doe dat met kaarsjes, doe dat met een open haartje aan. De, stook de verwarming hoog. Je weet, het het is heerlijk. Ja, ik vind het toch wel een leuke tijd van het jaar. hoor. zo november, december, dat is altijd wel eh, een mooie tijd van het jaar. En ik vind het ook altijd leuk, kerstmuziek. Dus ik doe toch een paar kerstmuziekjes. Maar dat zijn wel de kerstmuziekjes die je niet iedere dag op die kerstzenders allemaal hoort. Hè. Eh, dit was eh, Ingrid Michelsen. En dit is ook een aardige. Dat, dat is een Amerikaanse zanger. Brad Eldridge heet hij. Maar die heeft een cd uitgebracht 2016. Die heet Glow. En Glow kunnen we wel een beetje gebruiken. Brad Eldridge, Glow. This fire is night but so are your eyes. They twinkle when you smile. Ain't felt this warm in a while. That northern star shines straight from your heart. Your looks are evergreen, sweet as the angels as they sing you good in the light of my Christmas tree. So good, you in the mistletoe and me. So nice, you are my sunshine over a field of snow. And I love to watch you glow. Mm, yeah. You're at the top of my list followed up with your caramel kiss. Nothing could ever compare to this feeling in the air. You look good in the light of my Christmas tree. So good, you and the mistletoe and me. So nice, you are my sunshine over a field of snow. And I love to watch you glow. frost on the window pane. Let's never let this moment slip away. Just stay, just stay. You look good in the light of my Christmas tree. You in the mistletoe and me. You are my sunshine over a field of snow. And I love to watch you glow. Christmas tree. You and the mistletoe and me. So nice you are my sunshine over a field of snow. And I love to watch you glow. I love to watch you glow. I love to watch you glow. Come on and glow. Do this with me right here. Come on. Fred een echte showbink zo te horen. Dat klinkt goed, dat klinkt heel goed. Eh, en dit is het blokje eh, kerst, een klein blokje kerst, drie nummertjes. En daar kan zeker niet ontbreken, eh, wat, wat je ook eens na moet kijken op YouTube. Dat is een Maries Letarte, heet ze. Dat nummer heet Boom Boom. En dat komt van een cd, De Pas dans la neige. Ook een, eigenlijk een kerst CD grappige filmpjes op YouTube. Vooral dat filmpje van Boom Boom. Hier komt ze, Marie Letarte. Laatste eh, nummertje in de kerstblokje. dit soort muziek zou een oorworm kunnen zijn. Dat melodietje nestelt zich in je hoofd en je blijft ermee doorgaan. Marise Le Tarte. Prachtig nummertje. Eh, tijd voor iets wat ouders. Tijd voor muziek van Pia Beck. Die ken je misschien wel. En dit vind ik een mooi nummer van haar. Pia Beck, Perhaps. Two crazy flutes. peut-être, quizás, vielleicht, perhaps. goed, Old Pia Beck, tijd geleden dat ik er eh, iets van gedraaid heb. Eh, natuurlijk, uh, wie kent haar niet, zou ik zeggen. Volgens mij was het toch een pianiste die geëmigreerd is naar Spanje. Had ze een pianobar en een makelaarij. Maar is nog een keer teruggekomen naar Nederland. In de 70 jaar heeft ze een comeback gemaakt. En allerlei optredens, swing, Dutch Swing College Band. En, en de Pia Beck Story, een bekend fenomeen. Kortom, wel weer eens leuk om van haar iets te draaien. En dat kan je ook zeggen van Annie Lennox. Die heeft ooit eens een, eh, een American een cd gemaakt. Die is bekend uit popmuziek, Eurythmics. Maar heeft eh, ook een leuke eh, nummer gezet. Een cd die heet Nostalgia. En daar staat een nummertje op. I Cover the Waterfront. Bekend nummer in de jazz. Was een boek en een film, dacht ik. bekend nummer gezongen door een uh, ja, popmuzikant. Eh, een eh, jazznummer, American Standard. En eens even kijken. Wat ik, oh ja, ik had nog iets moois opgezocht. Ik, een van de vorige uitzendingen heb ik verteld over Thomas Questhoff. Een Duitse, volgens mij operazanger, bariton. En die heeft ook wat, een aantal jazz-cd's gemaakt. En onlangs heeft hij weer een nieuwe jazz-cd uitgebracht. Nice and Easy heet deze. En daar staat een mooi nummer op... wat volgens mij iedereen die van jazzmuziek houdt ook kent. Body and Soul. En het leuke is dat op deze, eh, dit nummer ook Til eh, Brunner... Een, eh, een Duitse trompetist, volgens mij woont hij in Amerika... meespeelt Body and Soul, Thomas Kwasthoff en Til Brunner. body. And wondering why believe it. It's hard to conceive it that you turn away romance. Are you pretending? It looks like the ending, unless I could have one more chance. life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. I gladly surrender myself to you, buddy. hebt geluisterd naar het eerste uur van eh, CFM eh, Jazz. Er zaten aardig wat crooners in. Johnny Hartman zie ik staan. Ik zie eh, Brad Elridge staan. Thomas Kwasthoff. Zomaar drie crooners op de zondagochtend. Dat is toch fantastisch. Ik hoop dat je tweede uur er ook bij bent. Dan hebben we onder andere muziek van Toets Tielemans. En het themaatje Wives and Lovers. ja, hele mooie muziek. Hele mooie muziek. Dexter Gordon staat op de rol. Little Richie Farola, een Hammond-orgelspeler. Kortom, dat mag je niet missen. Blijf nog lekker even thuis voordat je naar buiten gaat. Fris neus halen. Tot na de klok van 11 uur.